Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. PvdA-kamerlid John Leerdam is opgestapt. Hij was in opspraak geraakt door een interview op 3FM... waarin hij heel serieus meepraatte over allerlei verzonnen nieuwsverhalen. Leerdam zegt dat zijn geloofwaardigheid is geschaad... en dat hij daardoor niet meer als kamerlid kan functioneren. Nederlandse piloten kunnen binnenkort beginnen met het testen van de JSF. Het eerste Nederlandse testtoestel is vandaag opgeleverd en gaat naar een basis in Florida. Daar kunnen de Nederlanders deze zomer beginnen met de training van piloten en onderhoudspersoneel. De luchtmacht wil de JSF als opvolger van de F-16, maar daarover wordt deze kabinetsperiode nog geen besluit genomen. Minister Verhagen wil dat telecombedrijven bij een storing sneller gebruik maken van elkaars netwerk. Hij gaat erover met de bedrijven in overleg, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Door een brand in een netwerkcentrale lag een groot deel van het Vodafone-netwerk vandaag plat. Aan het eind van de avond kunnen alle klanten weer bellen, zegt het bedrijf. De onderhandelingen over de CAO voor schoonmakers zijn opnieuw vastgelopen. FNV-bondgenoten eist volledige doorbetaling bij ziekte en daarmee gaan de werkgevers niet akkoord. Ze bieden wel 5% loonsverhoging. Werkgeversorganisatie OSB noemt het onbegrijpelijk en totaal onrealistisch dat de FNV de beste CAO-afspraken van Nederland weer afwijst. Real Madrid en Chelsea hebben de halve finales van de Champions League bereikt. Real Madrid won thuis met 5-2 van Apoel Nicosia. Chelsea versloeg thuis Benfica met 2-1. Beide ploegen hadden vorige week hun uitwedstrijd ook al gewonnen. Real Madrid speelt in de halve finale tegen Bayern München. Chelsea neemt het op tegen Barcelona. Het weer, veel bewolking, maar vannacht klaart het in het noorden op.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 Whenever I kissed your mouth I felt the earth move In my hands Like the trembling heart Of a cat was there at my command. And the first time ever I lay. I felt your heartbeat So close to my own And I knew our joy Would fill the earth And last Till the end of time time ever I saw your face. Welkom terug bij Peaceful Radio, aflevering 771 uur 2. We zijn begonnen met Asher Queen met zijn cd East of East. En het wordt weer een feestje op 23 juni, want dan bestaat het spiritueel lichtenhuis Mana Jocha uit Naaldwijk 15 jaar. En dat gaan ze dan met een vieren, met een concert van Asher Queen in de Oude Kerk in Naaldwijk. Het is alweer eh, iets meer of rond een uurtje rijden vanuit eh, onze regio. Maar dan hebben we wel weer een hele mooie avond. Kost 25 euro en het gebeurt allemaal in de Oude Kerk. Dat zei ik al. Nou, ik zocht even naar een adres, maar eh, dat krijg je volgende week van me. Veel luisterplezier. avond en nacht wel door. Uitgebracht door Malimba Records. En dit was eh, track 4. Listening to the River. Nou, ook al eh, krijgen krijg er al helemaal romantische gevoelens en gedachten bij. We gaan dit programma Peaceful Radio nummer 771 gaan we afsluiten hier op we met Yogi en zijn cd Evening Zen.